Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. China gaat keihard terugslaan naar Amerika. De regering Trump heeft China importtarieven van 104% opgelegd. Volgens China-correspondent Gabi Verberg is het Chinese motto daarbij oog om oog, tand om tand. Tot nu toe gaat het steeds over heffingen op producten. Eh, maar het lijkt erop dat China nu ook bereid is om de aanval te openen op diensten. Oftewel, er wordt rekening mee gehouden dat Amerikanen die nu werken als advocaten, consultants, handelaren of zelfs in de filmindustrie, eh, dat het voor hen op hele korte termijn misschien wel heel moeilijk of onmogelijk wordt om eh, met China samen te werken. De Rabobank wordt voor de rechter gesleept. Ze zouden tekort hebben geschoten bij controles op witwassen... en het melden van verdachte transacties. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Eerder sloot het OM al deals met ING en ABN AMRO voor honderden miljoenen. Met de Rabo kwamen ze er niet uit en dus gaat de zaak naar de rechter. In een nationaal park in de Democratische Republiek Congo... zijn 50 nijlpaarden omgekomen door mildvuur. Die bacterie heeft ook andere grote dieren het leven gekost. De dood van de nijlpaarden is een grote tegenslag voor het park. Ze proberen daar al jaren om de populatie van 1200 dieren in stand te houden. En kamperen gaat er op veel plekken net even anders uitzien. Je hoeft daar niet meer naar een half vervallen toiletgebouw... dat ook door honderd andere campinggasten wordt gebruikt. In plaats daarvan bouwen campings sanitair, hokjes op ieders eigen kampeerplek. Ook op de camping in Beekbergen. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging daar langs zijn eh, nieuwe privé sanitair units aan het plaatsen. Het ziet er heel luxe uit deze. Van alle gemakken voorzien. Een mooie stortdouche, mooi toilet, mooie wastafel. Mevrouw, ziet u dat ook dat de campings in ons land steeds luxer worden? En duurder en luxe, ja. Dat gaan we niet doen. Het blijft kamperen, hè? Ik vind het fantastisch zo. Niet iedereen is dus fan van dat luxe gedoe. Het aantal campings in Europa met privé douche en wc's steeg met 21% ten opzichte van vorig jaar. Je bent dan wel duurder uit. In Beekbergen betaal je 25 euro extra per nacht. En het weer nog. De dag begint met wat wolken. In het noordwesten blijft het ook grijs, maar op andere plekken trekt het open... en is er vanmiddag weer veel zon. Het wordt vandaag maximaal 10 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op een paar plekken in de regio rijdt het wat langzamer... maar op veel plekken kun je gelukkig moeiteloos doorrijden. Een kleine uitzondering is de A2 Utrecht-Amsterdam... tussen Breukelen en Amsterdam-Zuidoost. 10 kilometer file, ongeveer een kwartier vertraging. En ook een kwartiertje extra op de A10, de ring van Amsterdam... tussen Zeeburg en knooppunt de Nieuwe Meer. De weg is er weer vrij, eerder stond er een kapotte auto.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 hebben we er zin in allemaal, ja toch? Een bakje koffie genomen. Ontbijtje al achter de kiezen. Misschien wel tussen de kiezen moet je een tandenstoker moet je nemen. Al die korsies brood eh, uit je vullen plukken. En als je dan eh, de week doorzaagt, duif, dan moet je hem ook wel even zagen, jongen. pak de handzaag maar weer gereed, ja. door, eh, verdorie, valt nog niet mee, hoor. Eh, hoor je me kreunen? Dit is onze botterste pesto. Ja! Ik ben, vandaag, eh, vandaag niet alleen, luisteraars. I'm not alone. Want dankzij de Bee Gees. Die, eh, die eh, beuren mij helemaal op, want die kunnen ook niet tegen alleen zijn. Luister maar. rustig zeggen dat vrienden van me zijn hoor. Echt waar hoor. Ik ken ze allemaal hè. Maar ja, er zijn er al twee dood en die willen me niet meer kennen. Hè? Die, eh, die zijn buried in begraven. Ja, dan moet je niet zo triest zijn, duif op de vroege ochtend. Dat, eh, dat hoort er niet bij, dat hoort er allemaal niet bij. Nou goed, ik zal, eh, daar zal ik u ook niet mee vervelen, luisteraars. je hebt van die dagen, hè? je hebt van die dagen en dan sta je op... en dan denk je bij je eigen, ja, dat is een hartstikke mooie dag. En dat ga ik onderstrepen met een eh, hele lieve dame. Die heet Kirsty McCall. En die heeft het over die jaren. En dat zijn wel dagen van de beurskrachten, van, eh, dankzij Trump. Dat je allemaal je aandelen bent, eh, achteruit bent gegaan. Dat je duizenden euro's... Ja, ik heb het over duizenden euro's best verloren, luisteraars. Je moet er toch niet aan denken. Maar Kirsty, die beurt je helemaal op met het prachtige liedje... deze, Als het goed is. for the days, those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the days. I won't forget a single day, believe me. I bless the light, I bless the light that lights on you, believe me. And though tomorrow. The night is long, it just brings sorrow. Let it wait. Ah, thank you for the days, those endless days, those sacred days you gave me. Steve McCall. Deze is een oorspronkelijke nummer van de Kinks, luisteraars. Dat even voor de outsiders of de insiders. De outsiders, dat eh, is Monkey on My Back en zo. Weet, Al die nummers. En eh, Wally Tax. Ja, Wally Tax. Belasting. Wally Belasting noem ik hem ook vooral. Ja, luisteraars, eh, ik maak af en toe natuurlijk wel eens een uitstapje. Hè, om een gouden ouwe, maar ik vind ook de zangeressen van deze tijd vind ik wel kwaliteit hebben. En dan heb ik het natuurlijk over Lady Gaga. En die eh, prachtige eh, film A Star is Born en dat prachtige nummer... Eh, wat ze daarin zingt, daar moet ik maar eens goed naar luisteren. Wat heeft die dame een stem, zeg. Ja. sky Burning in your eyes You look at me, wanna catch on fire It's buried in my soul like California gold. You found the light in me that I couldn't find. applaus. Ja, Toegabe, Toegabe. Lady Gaga met eh, I Always Remember Us This Way. En het is, eh, gaat natuurlijk over haar liefje, luisteraars. Nou, mijn oom in Amerika had ook een liefje. Ja, dat was namelijk een boel. Ja, dus, wat is nou een boel? Een heleboel? Nee, nee, nee. Eh, hij, hij wil namelijk cowboy willen niet worden. Cowboy. En, eh, eh, maar maar hij, houdt alleen maar stieren. Dus ja, dan zit je met een wijvel stieren. En dat is bullshit natuurlijk. Maar dan, dan moet je er toch iets van je leven maken. En dat heb je ook gedaan hoor.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 There's been a low be alone. Wel, meneer Glenn Gamble. herinneren hem als de dag van gisteren. Heb ik eh, iemand aan de lijn? Ja. Ach, nou, dat is mijn telefoonactie is gelukt, Willem. Hoe vind je dat? Het is, het is, ik sta werkelijk, ik sta vol mijn mond vol mijn melktandjes. Jij staat paf nu, hè? Paf. Toch? Ik ben helemaal paf sta Is dat niet een merk van een naaimachine, paf? Uh, ja, dat is dan een goede keeper geweest van München vroeger. Hè? Oh, oké. Maar je gaat me toch niet naaien, hoop ik. Hè? Dat ga je toch niet doen, hè? Nee, nee, nee. Ook niet met aandelen, hè? Ook niet met aandelen? Ik zal dan geen stokje voor durven steken. Eh, nou, dat is, vind ik hartstikke mooi. Ja, ja, ja, ja, ja. Hoe is het met jou, eh, Willem? Ja, goed vriend. Ik, eh, ik ben aan het werk. nou, dat zal een keertje tijd worden hoor. Luisteraars, hoort u het? Hij is aan het werk. <laughs> Nou. Ik moet, ik, moet, toch, ik moet toch jouw uitkering betalen dat jij een uitzending wil maken. Hé, verdorie. Verklap dat nou toch niet, jongen. Verklap dat nou toch niet over drie jaar zegt iemand uit weer over mij. Dus, uh... Eh. Er <laughs> komen er straks allemaal mensen de studio binnenlopen van... Hé, eh, hey, profiteur, hé, hey, profiteur. Oh, dat zullen ze maar naar mij dan. Ja. <laughs> Nee? <laughs> Ja, ja. nee, maar het gaat goed hoor. Ik bedoel, uh, ja, zijn we lekker bezig. Hè. Vakantie weer voorbij, dus we hebben weer een uitzending gehad van... morgen op vrijdag gebeurt het. Morgen zeker al. Ja, ja. ja, Nou Volgende week weer, hè, toch? Volgende week weer, yes. Kom jij dan ook? Of, nou ja, ik, eh, eh, ik hoop het wel. Ja. Eh, mocht het zo zijn dat ze mijn roosje gaan omgooien dat ik dag niet heb, mhm. dat niet. Maar dat weet ik donderdag. Dat weet ik dus morgen pas. Oh jee. Je kan, maar je kan toch ook een halve dag vrijnemen, of niet? Kan dat niet? nee, dat lukt niet. Hé, potverdorie. ja, potverdorie nog eens een toezicht. Oh, dat is Toon Hermans. Het is een goede vrijdag en daarna is een foute zaterdag. Dus ja, dan moet altijd eventjes, ja... Nee hoor, maar dat gaat wel goed komen. Ik los het wel op. Komt wel goed. Nou, dat, dat, daar, daar hou ik je aan dat je het oplost. Tuurlijk los ik het op. Nou, ja, hoor. dat, is hartstikke, dat is hartstikke mooi, man. hey, wat vond je van de Rijstone Cowboy van, eh, van Glenn Gamble? Ja, uh, Old Memories, Memory Lane. Dat is een oud nummer. Ja, een hele oud nummer. Door, hem ben ik begonnen met roken. Oh jee. Oh jee. Ja, ja, ja, dus die had ik eigenlijk niet moeten draaien dan? Ja, eigenlijk niet, hè? Eigenlijk, niet. Nee, ik, maar ja, goed. Ik heb me laten vertellen, als jij, ergens, als jij ergens komt in een stad of zo... in Amsterdam of weet ik veel wat... Of, dat dan de hele stad bang wordt. Klopt dat, Willem? Waarom? Ja, weet ik veel. Dat, hebben ze mij verteld. Als Willem in de oh. stad is, dan zijn we bang. Nou ja, en terecht natuurlijk. En dat was al in de <laughs> jaren zestig het geval. Ja. En, en, toen speelden de Shadows het nummer Frightened City. Kun je dat nog herinneren? Ik ga zeker luisteren. En eerst Een metaaltje, Die ga ik voor jou draaien en ik ga naar je linkje kijken zo, wat je me allemaal weer op mijn op mijn dak gestuurd hebt. Goed zo, is goed hè. <laughs> hey, dank voor het bellen. Vriend, eh, ik spreek je weer. Oké jongen, hoi. Goed zo, hoi. zie me nog zo zitten luisteren. Als in een eh, huiskamertje van een van mijn vrienden die solo gitaar speelde. Gerda Zwart heette die man. En die kon uitstekend. Eh, was een van de eerste sologitaristen in Haarlem. Die eh, echt kon spelen wat Hank B. Marvin deed. Dus we waren we trots op dat we in zo'n beentje zaten. En ja, dan gingen we thuis bij, bij de ouders Eén keer bij mijn ouders, andere keer bij zijn ouders. Eh, gingen we repeteren. En eh, onder andere met The Frightened City, maar Tales of a Reggae Tremline is ook zo'n mooi shadow nummer. Eh, ja, waar ook een hoop drumwerk in zit. En ik had alleen maar een snaartrommeltje en een harhetje meer had ik gewoon niet. En ik luisterde alleen maar naar volksliedjes. Maar het is bijna half tien, luisteraars. Dus ik ga vragen aan Toon, luister jij ook wel eens naar volksliedjes?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 Zo'n subtropisch eiland, Daar geloof ik helemaal niks van. Hij is naar Amerika geweest. Hij stuurde mij ook een letter van Amerika. Nou ja, als ik zo'n brief van Willem dan open, dan moet ik altijd lachen. En dat... Uh, dat dat wil hij ook, dat ik lach. Maar dan, zeg, maar dan zeg ik altijd, Willem, make me smile. done it all. You've broken every code. Appalled the rebel to the floor. You spoke the game, no matter what you say. The only metal, what a ball.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 Win or lose, it's hard to smile. Resist, resist. It's from yourself you have to hide. Oh, come up and see me to make me smile. what you want and what it's worth. Away, away, and don't say maybe you'll try to come up and see me to make me smile. I'll do what you want, just run away. Steve Harley en Cockney Rebel. Make me smile. Nou, dat is ze gelukt hoor. Ik sta hier te glimlachen luisteraars in de studio. Dat wil je niet weten. Als je die kop van mij door de camera nou kan zien... dan eh, zie je me glimlachen met mijn brilletje op. Leesbrilletje is het hoor. Ik heb wel lenzen in en zo. Dus een multivocale lens. Dan kan je ook maar kijken en dan kan je maar lezen. Maar eh, als het eh, een beetje schemerachtig is... dan moet ik toch een leesbrilletje op. Ter ondersteuning zal ik maar zeggen. Eh, ik heb het net over Lady Gaga gehad. Een geweldige stem. Maar uh, Star is Born, die film... zie ik natuurlijk ook Bradley Cooper. En het is ook zo'n fenomeen, man. En het is wel een beetje een eh, romantisch <laughs> nummer. In dit geval. Dus u mag even lekker achterover leunen met uw ontbijtje. Als u dat nog moet nuttigen. Smakelijk eten dan trouwens. Hè. Dat ben ik vanuit de grond van mijn hart. En alle dames, val niet flauw, want hier is hij hoor. Hier is hij, Bradley Cooper. Maybe it's time to let the old ways die. Like them een beetje Bruce Maybe it's time to let the old ways die. takes a lot to change a man. Hell, it takes a lot to try. Maybe it's time to let the old ways die. Nobody knows what ways for the dead. Nobody knows what waits for the dead Some folks just believe in the things they've heard and the things they read Nobody knows what waits for the dead I'm glad I can't go back to where I came from I'm glad those days are gone, gone for good but if I could take spirits from my past and bring them here You know I would, know I would Nobody speaks to God these days Nobody speaks to God these days I'd like to think he's looking down and laughing out of ways Nobody speaks to God these days When I was a child they tried to fool me Said the worldly man was lost and that a hell was real Well I've seen hell in Reno And this world's one big old Catherine wheel Spinning still it's time to let the old ways die Maybe it's time to let the old ways die It takes a lot to change your plans Hell, a train to change your mind Maybe it's time to let the old ways die Oh, maybe it's time to let the old ways die Nou, dames, heb ik u hiermee verwend of niet, hè? Bradley Cooper, nou, even opdrogen. Ja, zo bedoel ik het niet, hoor. Dat kopje thee wat je net hebt gemorst, daar heb ik het natuurlijk over. Geen viezigheid, hè? Nee, daar gaan we niet, eh, daar gaan we niet op in. Eh, eh, everything is so beautiful, luisteraars. Het is echt waar. Het is allemaal beautiful. Dit is meneer Ray Stevens. Ook een aardige man, trouwens. En hij maakt ons blij vandaag. Hij heeft zijn kinderkoortje meegenomen. En dan komt hij hoor. Ja. Everything is beautiful in its own way. Like a starry summer night or a snow-covered winter's day. And everybody's heaven, the world's gonna find a way. There is none so blind as he the length of his hair or the color of his skin. Don't worry about what shows from without, but the love that lives within. lekker. Eh, Everything is Beautiful. Uh, Ray Stevens was dat, luisteraars. Omdat het Ray Stevens was, en dat heb ik, eh, heb ik niet voor mezelf... hoor, dat heb ik die terug, teruggevonden als titel op het album natuurlijk. En er staat daarbij, uh, dat is Ray Stevens. Nou, dan denk ik, dan geef ik dat even aan u door... dat u ook weet dat het Ray Stevens wordt natuurlijk. Hè. de man met een, een gouden voice, nog altijd. Hij is volgens mij al in de tachtig of tegen de tachtig... Is, en hij zit nog in de jury van eh, America's Got Talent en zo. En dan heb ik het natuurlijk over Tom Jones. the seas run dry. Till then I worship you. Till the tropic sun grows cold. Till this young world grows old. Nout toch eens kon zien... zag u een duif met kippenvel. Want eh, dat bezorgt hij mij altijd hoor, die Tom Jones. Wat een stem heeft die man zeg. Al kon ik maar de helft zo goed zingen... dan eh, was ik al tevreden, luisteraars. Echt waar. En nou, dit is ook, dit is ook een mooie hoor, luister. Alan Jackson. Beetje country is ook wel leuk op zijn tijd. Ik neem u gewoon mee in de country. Sometimes I get cold and hot, think I'm on fire, but I'm not. Oh, what a pain I've got, it must be love. There's nothing I can do, all that I want is you. Look what I'm going through, it must be love. It must be love. It Kijk, een beetje lijndansen hierop, toch? Zie al die dames al in de kamer, ja, misschien met mannen er ook bij hoor. Met laars aan, een cowboy op. Line dansen, ja. Geen lijntje snuiven, hè. Dansen. Something is wrong, alright, I think of you all night. Can't sleep till morning light, it must be love. Seeing you in my dreams, holding you close to me. Oh, what else can it be? It must be love. It must be love, it must be love. I fall like a sparrow and fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming of. Oh, what a feeling, it must be love. must be love. I fall like a sparrow and fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming of. Oh, what a feeling, it must be love. It must be love, it must be love. I fall like a sparrow and fly like a dove. You must be the dream I must be love. It must be love, it must be love. Ja, als Alan Jackson het zegt, dan moet het waar zijn. Het moet wel liefde zijn. You must be the dream I've been dreaming of. Oh, what a feeling, it must be love. Ja, en de liefde groeit. Uh. als Rosemary eraan komt. En hier sluit ik uh, uur 1 mee af, luisteraars. Uh, even het nieuws zo. En uh, ik ben zo weer bij u terug.